Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren voeren weer actie tegen de stikstofplannen. Dat doen ze op een hoop snelwegen, zegt de ANWB. Een enkele snelweg is ook dicht, zoals de A28 Zwolle Amersfoort. Dicht tussen het Hattermerwolk en het Harde. Eh, op andere snelwegen zijn rijstroken dicht dan wel op- en afritten dicht. Op de A50 bij Apeldoorn is mest en afval in de fik gestoken. Ook op de A1 bij Badmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede en de A35 bij Hengelo ligt afval en zijn op- en afritten geblokkeerd. Moet je daar zo langs, dan is de kans groot dat je wat later op je afspraak komt. De protesten zorgen voor behoorlijk wat vertraging. Op de Filipijnen was vannacht een zware aardbeving. Het gebeurde in het noorden van het land. We weten nog niet of er mensen gewond zijn geraakt. Wel is er schade. Een ziekenhuis is ingestort. Er zijn ook aardverschuivingen geweest in het gebied. In de hoofdstad Manila, dik 300 kilometer verderop... is voor de zekerheid het metroverkeer stilgelegd. Volgens Filipijnse aardbevingsexperts is de kans groot dat er nog naschokken komen. En de eerste finalist van het EK is bekend, Engeland. De vrouwen wonnen gisteravond met 4-0 van Zweden. op dit plein in Engeland ging het dak eraf toen doelpunt 3 erin ging met een hakje. my beta for absolutely about 20 years. De wedstrijd had een Nederlands tintje door coach Sarina Wiegman natuurlijk. Zij is super trots op haar Britse ploeg en ziet dat er in Engeland ook wel iets is veranderd. Vrouwenvoetbal is al best, eh, was best wel onderweg al hier. Maar je merkt heel erg dat het nu enorm, eh, een enorme boost krijgt. En dat we echt eh, kennelijk heel inspirerend zijn. Dus ik hoop dat er weer heel veel jongens en meisjes inderdaad geïnspireerd worden gaan voetballen. Eigenlijk niet alleen in Engeland, maar in heel Europa en heel de wereld. De finale is zondag en vandaag horen we welke ploeg ploeg dan tegen Engeland moet. Duitsland en Frankrijk zijn nog in de race. Het weer nog. In het noorden kan een enkel buitje overtrekken... maar op de meeste plaatsen is het vandaag droog en best wel zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd files bij Amsterdam. Voornamelijk doordat de A10 Zuid is afgesloten vanwege werkzaamheden. de A4 is ook dicht daar. zorgt voor oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Bad en Amstelveen Stadshart. De vertraging is een kwartier. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ook 10 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10. En bij Durgerdam op de A10 is een ongeluk gebeurd. en Dat kost je nu nog 5 minuten extra.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 Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía.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 And the joy it brings makes me feel good. And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. now In the dark I'm out of sparks From the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again. are you out of your mind? this and I down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind Zon, zee, zandvoort en zomer. upon my shoulder, You're hypnotized Never try to break my take up every corner of my mind. What you gonna do? de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal snelwegen demonstreren boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Her en der hebben ze hooibalen in brand gestoken en afval op de weg gestort. Er zijn acties op de A1, de A12, de A30, de A35 en de A50. In Afghanistan zijn de rechten van miljoenen vrouwen en meisjes drastisch ingeperkt sinds de machtsovername door de Taliban. Volgens Amnesty International worden vrouwen in bijna alle aspecten van hun leven onderdrukt. In Rosmalen is een man overleden na een ongeluk met een kwad. Volgens de politie reed hij gisteravond met zijn kwad tegen een boom. En het weer, zon en stapelwolken, in het noorden een enkele bui... en het wordt 19 tot 22 graden. enig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen ZFM Zandvoort.